Die is al jaren niet al te best. Amerika beschuldigt Rusland onder meer van cyberaanvallen, vertelt verslaggever Ilko Bos van Roosentaal. Er zaten hackers die volgens de Amerikanen uit Rusland komen in allerlei Amerikaanse ministeries het afgelopen jaar. Ja, dus daar wilde Biden het eh, heel erg graag over hebben. Poetin zei er niet zo heel veel over. Biden was specifieker. Hij zei eigenlijk er zijn ministeries, er zijn organisaties, infrastructuur waar je echt Vladimir Poetin met je poten vanaf moet blijven. Rusland ontkent dit te hebben gedaan en zegt dat dit vanuit de Verenigde Staten zelf gebeurde. Ondanks dat beide heren het op veel punten niet met elkaar eens zijn... zeiden Biden en Poetin achteraf dat het een goed, positief en constructief gesprek was. Op het strand van Zandvoort zijn tientallen jongeren met elkaar op de vuist gegaan. Drie mensen raakten gewond. Zo kreeg een van de slachtoffers een fles tegen haar hoofd. De politie heeft een van de relschoppers opgepakt... en de vechtende groep naar het station gestuurd om de badplaats te verlaten. Een snelheidsduivel in Etteleur in Brabant vanavond. Een automobilist reed drie keer zo hard over de weg dan was toegestaan. Hij reed 152, waar je maar 50 mag. Zijn rijbewijs en auto is hij kwijt. Ook heeft de politie hem aangemeld voor een cursus voor mensen die gevaarlijk en asociaal rijden. En voor het eerst dit jaar is in ons land de 30 graden aangetikt. In Zeewolde gingen daarom een hoop baasjes met hun viervoeter naar het hondenstrand voor wat verkoeling. Nou, het is lekker weer en eh, zij geniet, ik geniet. Dus dat is, eh, ja, dat is het fijnste wat er is. Hè? Ja, het is heerlijk. Ze koelen af. Hè? En zo meteen als het heel heet is gaan we naar huis toe. En dan gaat hij lekker binnen. Bij de airco. Een landelijk tropische dag is het trouwens niet geworden. Daarvoor moest het ook in de beeld 30 graden of warmer zijn. Morgen gebeurt dat waarschijnlijk wel. Ja, het wordt een lekkere plaknacht, want het koelt amper af. Het blijft zo'n 18 graden. Morgen tropisch warm met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Tegen de avond wel kans op stevige onweersbuien. Zin in Zandvoort, in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Sea of Love. Doof nu het licht en sluit je ogen. En vergeet de strijd. Jouw leven hier is ongevlogen, Maar je liefde blijft. Maar waar jij gaat zijn zon en maan gelijk. De kleinste bloem is daar als de hoogste eind. En alle koningen en kinderen zijn daar gelijk. En alle koningen en kinderen zijn daar nu die laatste droom maar komen. En wees niet meer bang. Jouw nacht van vrede is gekomen. Na een leven lang. En waar jij gaat, daar is geen haat of pijn. zon schijnt na de regen. Zo het zijn. En waar jij gaat, daar is geen haat of pijn. Het heetste vuur wordt dat als spannend kaas zo klein. Zoals de zon schijnt na de regen. Zo zacht Zoals de zon schijnt naar de regen. Zo zacht. en vijand samen gaan. Wat stof is zal tot stof vergaan. En elke storm komt weer tot rust daar. Zo zal het gaan. En waar jij gaat, laat ik mijn hart en ziel met jou meegaan. Jouw taak op aarde weer zoals je was in huis. naar Fred hij met The Sea of Love. disappoint you or leave a bad taste in your mouth. Can't imagine all the pain I feel. Give any Hey met The Sea of Love. vergeten. Jij moet weten. Toen je zei dat je echt in mij geloofde. En je ja hoort toen aan mij beloofde. Dat zal ik nooit vergeten. daarom heb ik mijn woord van trouw gegeven. Dat deed ik zonder dat ik daarvan spijt zou krijgen. Jij bent mijn moet weten dat er niemand is die mij zo kan verwarmen. Als je bij me ligt, hier in mijn armen, die momenten, ik zal ze nooit vergeten. memory bittersweet until we meet. you here for me? Bet you're sitting, drinking coffee, yawning sleepily. Just to let you know, I'm gonna be home soon. I'm kinda awkward and afraid. Time has changed your point of view you gonna see me now? Please don't see me I know I let you down in oh so many ways. Are you gonna see me now? Since we've been on our own, are you gonna love the man when the man gets home? Now I'm for the west. Straightened out my head, but my old heart is still a mess. Yes, I'm worried, honey. Guess that's natural, though. It's like I'm waiting for a welcome sign, like a hobo in the snow. don't see me ugly, babe. Cause I know I let you down Are you gonna see me now? Since we've been on our own, are you gonna love the man when the man gets home? And just like the first time, we're just strangers again. I might have grown out of style in the place I've been. And just like the first time, I'll be shaking inside when I walk in the door. There'll be no place to hide. don't see me ugly, babe Cause I feel I let you down You know, so many ways luistert naar Fred Heij met The Sea of Love. she was mine. I used to neglect her. Oh, any good loving. van 10 tot 12. The Sea of Love. can't help, baby Don't care if I sound crazy But you never let me down No, no That's why when the sun's up, I'm staying Still laying in your bed saying ooh, ooh get to know you better. Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it. Oh, oh, oh, oh, Got all this time in my hands. Might as well cancel out this.